4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. In Duitsland is een Nederlandse vakantieganger omgekomen. De man van 58 stond met zijn caravan achterin een file op de snelweg bij Koblenz. Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur zag de file te laat... en reed achterop de auto met caravan, waar niets van overbleef. De automobilist overleed later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw van 54 is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zij is buiten levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In Thailand zitten 15 mensen vast voor betrokkenheid bij de aanslagen van vorige week. Bij die aanslagen, op toeristenplekken in het zuiden van het land, vielen vier doden en tientallen gewonden. Onder de gewonden waren ook vier Nederlanders. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist. En ook de achtergrond van de verdachten die nu zijn opgepakt is onduidelijk. In Turkije zijn invallen gedaan in ongeveer 200 woningen en bedrijven op zoek naar Gulen-aanhangers. Het Openbaar Ministerie had 187 arrestatiebevelen afgegeven. Volgens tv-zender CNN Turk zijn inmiddels 60 mensen gearresteerd, onder wie prominente zakenmannen. Ze worden ervan verdacht dat ze niet alleen banden hebben met de Gulen-beweging, maar ook dat ze die financieren. Op de bezittingen van de verdachten wordt beslag gelegd. Hulpinstanties zijn niet schuldig aan het gewelddadige gedrag van de man die in Leeuwarden een willekeurige vrouw op straat doodsloeg. Ze hebben er volgens de inspecties alles aan gedaan om het geweld van de man te beperken. De man sloeg vorig jaar oktober in Leeuwarden een vrouw op straat met een fles dood. Daarvoor had hij een prostituee in haar gezicht en nek gestoken. Het weer op de meeste plekken flink zonnig. In het zuiden en noorden wel wat bewolking. Met in het zuiden kans op een enkele bui. Het is 22 tot 26 graden. Morgen in de loop van de dag bewolkt en enkele buien. Daarbij is lokaal ook kans op onweer. Blijft wel warm, maxima tot 27 graden. Dit was het NMS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen files bij Amsterdam op de A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer vanwege een spoedreparatie aan de A4.